Kees Groot met het NOS-journaal. De onderhandelingen tussen VA en PVV over de bezuinigingen dreigen te mislukken. Volgens Haagse bronnen wilde PVV-leider Wilders breken en een eind maken aan de onderhandelingen. Maar de anderen zouden hem hebben gevraagd er nog een nachtje over te slapen. De Rijksvoorlichtingsdienst spreekt van een moeilijke fase. Naar verluidt is Wilders niet tevreden over mogelijke hervormingen op het gebied van onder meer zorg en WW. De oppositie wil opheldering van het kabinet over de voortgang van de onderhandelingen. PvdA-leider Samson vindt dat premier Rutte zijn consequenties moet trekken als hij het niet voor elkaar krijgt om een hervormingspakket af te spreken. D66-leider Pechtold vraagt zich af of de Kamer nog wel serieus over de bezuinigingen kan praten voordat er een pakket naar de Europese Commissie moet. Premier Rutte wil niets zeggen over de onderhandelingen. Staatssecretaris Steven wil ook jonge veelplegers voor langere tijd van de straat halen. Ze kunnen voor een relatief klein vergrijp twee jaar in de cel terechtkomen en daar sociale vaardigheden leren. Teven noemt de resultaten van een onderzoek van het ministerie van Justitie best wel spectaculair. Er is onderzoek gedaan naar de aanpak van de zogenoemde draaideurcriminelen in inrichtingen. En daaruit blijkt dat door de behandeling het aantal misdrijven dat door deze groep wordt gepleegd fors afneemt. Zo'n 1500 schoonmakers voeren actie in de centrale hal van station Utrecht Centraal. Volgens FNV-bondgenoten blijven de schoonmakers net zo lang zitten tot er een oplossing is voor het CAO-conflict dat al 12 weken duurt. De spoorwegen zijn in de schoonmaakbranche de grootste werkgever. Er werken zo'n 1200 schoonmakers. Het conflict tussen werkgevers en bonden zit vast op het doorbetalen van de eerste twee ziektedagen. De spoorwegen zouden daartoe bereid zijn, maar de werkgeverskoepel in de schoonmaakbranche is tegen. Het weer zonnig en warm, temperaturen tot 19 graden. Morgen eerst nog zonnig, maar in de middag bewolkt en minder warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan 33 files. Ik noem de files van 6 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Laren en Eembrugge 6 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Dorp 6. De andere kant op is een ongeluk gebeurd. Er staat tussen Dorp en knooppunt Prins Klausplein 11 kilometer file. Drie van de vier rijstroken zijn dicht. Verkeer in Den Haag kan beter omrijden via Alfa aan de Rijn over de N11 en de A12. Dan de A7, Zaanstad richting Hoorn. Voor de afrit A van Hoorn is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en knooppunt Vaanplein 10. Dan de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht 6. A16 Rotterdam richting Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 6. Na een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht.